De afgelopen dagen klonk er steeds meer optimisme bij alle partijen en dat is nog niet opgehouden. Qatar speelt een belangrijke rol in de onderhandelingen en dat land heeft een persconferentie voor vanavond aangekondigd. Het zou kunnen dat daar nieuws over een deal bekend wordt gemaakt, al weten we dat niet zeker. Intussen worden bij een grensovergang tussen Egypte en Gaza voorbereidingen getroffen om 250 vrachtwagens met spullen voor Gaza naar binnen te laten rijden. In de Brabantse plaats Halsteren is een enorme schoonmaakoperatie van een natuurgebied begonnen. Daar is vier jaar geleden de grootste drugsafvaldumplek ooit ontdekt, vertelt de boswachter. We staan in een enorme krater. Er is hier 6000 eh, kub grond afgevoerd wat vervuild was. En inmiddels zijn er allemaal buizen in de grond aangebracht en pompen die het grondwater aan het reinigen zijn. Dus we staan eigenlijk inmiddels op een soort industriële plek in plaats van in het stille bos wat het vijf jaar geleden nog was. De giftige stoffen in de bodem daar in Halsteren komen uit een drugslab cocaïne werd verwerkt. En het zijn spannende tijden voor studenten uit de pechgeneratie. Die hebben precies gestudeerd in de periode dat de basisbeurs was afgeschaft... en kregen dus geen studiefinanciering. Ome Duo is begonnen met het laten weten hoeveel tegemoetkoming oud-studenten krijgen. Hedwig uit Utrecht is een van die studenten. Zij kreeg vandaag goed nieuws in het bijzijn van onze verslaggever. Ik hoop wel echt dat het 100.000 euro wordt. Wat denk je? <laughs> Ik denk het niet. Want hoe groot is jouw studieschuld? Ik geloof dat dat het inmiddels op de 25.000 zit. Dit is het moment. Dit is het moment. Recht op tegemoetkoming. U hebt recht op 4557,32 euro en 32 cent. Ja, ik ben hier wel blij mee. Ja, oprecht. Nee, zeker. Onder de pechgeneratie vallen zo'n 600.000 studenten. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt met kans op mist. De temperatuur blijft boven nul. Morgen is er veel bewolking en er kan lokaal ook wat motregen vallen... met temperaturen tussen de 3 en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A10. Rijd je op de Ring Noord richting Zaandam... dan heb je tussen Zeeburg en Landsmeer ongeveer een kwartier vertraging. Ook vielen op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel doe je er zo'n 10 minuten langer over. En rijd je op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... dan heb je tussen knooppunt Diemen en Diemen Noord ruim 5 minuten oponthoud. Ook loopt het vast op de N230 van Maarsen naar Utrecht. Voor Utrecht-Overvecht is de vertraging zo'n 5 minuten. Verder staat er file op de N245 van Alkmaar naar Schagen. Bij Sint Pancras is een ongeluk gebeurd en vanaf de aansluiting met de N9 daarom 2 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging tot gevolg.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 Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hamas en Israël hebben een akkoord bereikt over een staakt het vuren en een gevangenenruil. Dat zeggen Israëlische en Arabische bronnen tegen verschillende internationale media. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd. Minister Faber van Asiel komt niet met een korte termijn oplossing voor het overbelaste aanmeldcentrum in Ter Apel. Faber heeft haar hoop gevestigd op haar drie wetsvoorstellen. Die moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer. De presentator Martijn Krabbe heeft bekendgemaakt dat hij niet meer beter wordt. Hij heeft uitgezaaide longkanker en kanker in de hersenen. De 56-jarige Krabbe weet niet hoe lang hij nog te leven heeft.